Dit is Maud Schreurs met het NWS Journaal. Londense luchthaven Heathrow mag uitbreiden. Een grote meerderheid van het Britse parlement steunde het voorstel om een derde landingsbaan aan te leggen. Begin deze maand ging het kabinet al akkoord met de omstreden uitbreiding. Heathrow is een van de drukste vliegvelden ter wereld, met jaarlijks zo'n 78 miljoen passagiers. Doordat het maar twee start- en landingsbanen heeft, kan het niet verder groeien. De luchthaven wil daarom al jaren uitbreiden, maar omwonenden en milieuverenigingen probeerden dat tegen te houden. De familie van voetballer Abdelhak Nouri reageert emotioneel, maar positief op de erkenning van Ajax dat de club fouten heeft gemaakt. Wel zet de familie vraagtekens bij nieuwe medische gegevens die algemeen directeur Edwin van der Sar tot dit besluit hebben gebracht. Nouri werd vorig jaar getroffen door een hartstilstand... en liep daarbij ernstige en blijvende hersenschade op. Ajax erkende vandaag volledige aansprakelijkheid in de zaak. De familie wil dat Nouri verder thuis wordt verzorgd. Voor de kust van Den Helder is een potvis gesignaleerd. Mogelijk is hij ziek of gedesoriënteerd. De kustwacht en SOS Dolfijn proberen het dier te redden. Zo mogen schepen niet in de buurt komen. Het is niet duidelijk of er nog meer potvissen in de buurt zijn. Op het WK voetbal zijn Portugal en Spanje door naar de achtste finales. Spanje stond in de slotfase van de wedstrijd met 2-1 achter tegen Marokko, maar scoorde in de laatste minuten gelijkmaker. Portugal speelde gelijk tegen Iran. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Opnieuw speelde Ronaldo de hoofdrol. De Portugees miste een strafschop en kreeg later geel... nadat hij een tegenstander een tikje had gegeven. In de slotminuut kreeg Iran de kans op een 2-1 voorsprong en daarmee een ticket voor de achtste finales, maar de bal belandde in het zijnet. Het weer vannacht helder bij een graad of 10.